Vervolgens werd hij neergestoken. Veel ouders en kinderen hebben dat zien gebeuren. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Na de steekpartij werden drie mensen opgepakt. Die zitten nog vast. Een buitenlandse militair is vanochtend zwaar gewond geraakt... tijdens een parachutesprong op vliegveld Teugen vlak vlakbij Apeldoorn. Het ongeluk gebeurde tijdens een oefening. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Uit welk land de militair komt is niet bekend. De 18 vuurwapens die een magneetvisser dit weekend uit een sloot in Den Haag heeft gevist... zijn allemaal te gebruiken, zegt de politie. Het is niet duidelijk van wie de wapens zijn en waar ze vandaan komen. Eerder deze maand werden er ook al 24 wapens in een sloot in de buurt opgevist. En alle kinderen in Nederland hebben lekker zomervakantie... maar lang niet alle Nederlanders gaan weg. Voor de thuis thuisblijvers was er in een park in Amsterdam een feest met de onbekendere volkszangers. En dat werd gewaardeerd, al kwamen niet alle artiesten opdagen. Mensen zitten eigenlijk altijd maar achter de raampjes te kijken en te doen. En dit is echt een dag dat iedereen naar buiten komt in de scoopmobielen. De eerste zanger is nog niet aanwezig. Is te laat? Ja, nou, dan moet ik maar een andere erin gooien dat is het belangrijkste, hè? Dat ze toch een leuke dagje hebben. Want niet iedereen kan op vakantie. Dus daarom doen wij elk jaar dit. Ja, het kwam dus toch nog goed. Ook de organisator, Gooise Willem, zoekt nog een moppie op het podium. Het weer, het is op veel plekken nog zonnig, maar er komen buien aan. Nu al in Zeeland, later vanmiddag overal. Kan ook gaan hagelen en onweren. En het wordt vandaag 22 tot 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam 6 kilometer file tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep.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 Sinds het begin van de oorlog in Gaza hebben meer dan 650.000 kinderen geen onderwijs gehad, meldt UNICEF. Bijna 40.000 middelbare scholieren hebben daardoor geen toelatingsexamens kunnen maken voor de universiteit. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is in Kiev iemand om het leven gekomen. Volgens het bestuur van de hoofdstad raakten daarnaast zeven inwoners gewond. In het westen van Oekraïne raakten vier mensen gewond, onder wie een kind. Autofabrikant Stellantis heeft het afgelopen half jaar een verlies geleden van 2,3 miljard euro. Volgens het bedrijf komt dat mede doordat er fors minder auto's zijn verkocht.